De drugsbende beschuldigt de multinational van het samenwerken met de Mexicaanse overheid in de strijd tegen de drugskartels. De PepsiCo-vrachtwagens zouden volgens het kartel worden ingezet voor surveillances. Het is in Mexico niet ongewoon dat kartels lokale bedrijven afpersen, maar het is voor het eerst dat een multinational systematisch wordt aangevallen en bedreigd. De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties heeft het bloedbad in de Syrische stad Hula scherp veroordeeld. De raad wil dat er een onderzoek komt naar de vraag wie verantwoordelijk is voor de moordpartij. Vorige week vrijdag werden 108 mensen gedood in Hula. Uit onderzoek van VN-waarnemers in Syrië bleek dat de meesten van dichtbij waren neergeschoten. Rusland was een van de landen die tegen de resolutie in de VN-Mensenrechtenraad stemden. President Poetin had vandaag een ontmoeting met bondskanselier Merkel in Berlijn en de Franse president Hollande in Parijs. Na afloop pleitte Hollande opnieuw voor sancties tegen het Syrische bewind. Maar Poetin riep op tot geduld en zei dat het vredesplan van VN-gezant Kofi Annan een kans moet krijgen. In een laatste peiling voor de nieuwe Griekse parlementsverkiezingen gaan de conservatieve Nieuwe Democratie en het ra radicaal linkse Syriza aan nek aan nek. De verkiezingen zijn over twee weken, maar opiniepeilingen zijn vanaf nu niet meer toegestaan. Nieuwe Democratie steunt de forse bezuinigingen waardoor Griekenland financiële hulp krijgt van Europa. Syriza vindt die afspraken juist barbaars en wil veel minder bezuinigen. Het weer, het blijft droog.